Eefje Kunnen met het NOS-journaal. De World Press foto van het jaar gaat naar de Venezolaanse fotograaf Ronaldo Chemit. Hij krijgt de prijs voor zijn foto van een gemaskerde demonstrant... die brandend door de straten van Caracas rent. De jury noemt het een klassieke foto met een enorme energie en dynamiek. De fotograaf maakte zijn winnende foto vorig jaar... bij een protest in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Venezuela zit in een diepe economische crisis... Mensen gingen vorig jaar massaal de straat op om te protesteren tegen president Maduro. De Britse regering is het erover eens dat er moet worden ingegrepen in Syrië... om te voorkomen dat er ooit nog chemische wapens worden gebruikt in het land. Volgens premier May is het zeer waarschijnlijk dat het bewind van de Syrische president Assad... verantwoordelijk is voor de aanval op de plaats Douma. Daarbij zijn hoogstwaarschijnlijk chemische wapens gebruikt. De aanval kostte 75 mensen het leven. De toegangswegen tot de Oostvaardersplassen in Flevoland zijn met betonblokken afgesloten. Daarmee wil Staatsbosbeheer actievoerders tegenhouden. Die hebben een oproep gedaan om met paardentrailers naar het natuurgebied te komen... om daar dieren weg te halen, zegt een woordvoerder van de gemeente Almere tegen Omroep Flevoland. Auto's kunnen wel langs de blokken, maar trailers niet. Komend weekend staan er ook weer twee acties gepland. De Marokkaanse regering ontkent dat PvdA-kamerlid Liliane Ploemen en Europarlementariër Kati Piri gisteren niet naar Al Hoceima en Nador mochten reizen. De twee parlementariërs waren in Marokko om hun solidariteit te betuigen met de protestbeweging Hirak in het Rifgebied. Gisteren wilden ze een bezoek brengen aan Al Hoceima en Nador, maar kregen toen te horen dat dat deel van het programma niet door kon gaan. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar een graad of 7 en is er kans op mist.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1276 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen met eh, nieuwe muziek. De eerste is van eh, Michael Colwich, uh, nummer 2 alweer. Ja, ja, hij gaat maar door, hij gaat maar door. En daarna een, eh, ook een bijzonder werkje met de titel We Have Only Come To Dream. Ja, een hele mooie titel, We Have Only Come To Dream van Terry Lee Nichols met eh, Rebecca Eden. En dat is een... Eh, ja, dat is alweer een eh, mooi bombastisch werkje, gevuld met heel veel muziek. Dus daar, gaan we straks ook even van genieten. Oké, ja, wat wachten we nog op? Ik zou zeggen, starten maar. Bamboo, and you're listening to Peaceful Radio. is Shoshana Michal, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit. To learn more about my music, please visit my website at www.shoshana, S H O S H A N A, music.com.